In 1946 was hij een van de oprichters van de Nationale Partij Suriname. Ferrier werd in 1968 gouverneur van het land en bleef dat tot 1975... toen de onafhankelijkheid werd uitgeroepen en hij de eerste president van de Republiek Suriname werd. Op 13 augustus 1980 trad Ferrier af, een half jaar na de koe onder leiding van Desi Bouterse. Hij vestigde zich daarna met zijn gezin in Nederland. Johan Ferrier is 99 jaar geworden. Sinds 1969 zijn er niet meer zo weinig auto's verkocht als in Nederland als vorig jaar. Blijkt uit de officiële cijfers van de BOVAG en de RAI. De autoverkoop daalde ten opzichte van 2008 met 22,5 tot zo'n 388.000 voertuigen. Bovang en Rai spreken van een buitengewoon slecht jaar door de economische crisis... maar zeggen dat de verwachtingen voor 2009 toch iets zijn overtroffen. Volkswagen verkocht vorig jaar de meeste auto's, gevolgd door Toyota aan Ford. De laatste maanden van 2009 trok de verkoop weer aan. Bovag en Rai verwachten dat de autoverkoop dit jaar stabiliseert. Na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben ook Japan en Frankrijk hun ambassade in Jemen gesloten. Dat is gebeurd omdat Al-Qaeda-terroristen een aanslag in Jemen zouden voorbereiden. De regering van Jemen heeft de veiligheidsmaatregelen rond ambassades en op het vliegveld in de hoofdstad Sanaa verscherpt. De Nigeriaan die op eerste kerstdag probeerde een vliegtuig boven Detroit op te blazen... zou in Jemen een opleiding hebben gehad van Al-Qaeda-terroristen. De Nederlandse ambassade in Sanaa is nog wel open. Het weer vooral langs de kust en in het noorden hier en daar een sneeuwbui, ook af en toe zon. Dus 2 graden aan de kust, landinwaarts blijft het vriezen.